Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De Surinaamse politie heeft na de anti-regeringsprotesten van gisteren in Paramaribo zeker 50 mensen opgepakt. De demonstranten drongen het parlementsgebouw binnen en richtten daar vernielingen aan. Ook op andere plaatsen braken rellen uit. Daarbij zouden 20 mensen gewond zijn geraakt. Meerdere politieke partijen hebben de ongeregeldheden inmiddels veroordeeld. De demonstranten vinden dat president Santokki en vicepresident Brunswijk hun verkiezingsbeloftes niet nakomen... en dat ze daarom moeten opstappen. In een gerucht in de Amerikaanse staat Mississippi is een man aangehouden... omdat hij zijn ex-vrouw en vijf anderen heeft doodgeschoten. Zijn motief is nog onbekend. De politie vond zes lichamen in een winkel, op straat, in een auto... en twee woningen in het plaatsje Arcabatla. Er wonen nog geen 300 mensen. Het CDA wil dat de politiek zich meer gaat bezighouden met gezinsbeleid en opvoeding. De partij pleit onder meer voor een fatsoenlijk bestaansminimum voor elk gezin... staat in een nota van het Kamerlid Palland. Elke vier jaar moet dan worden getoetst of een gezin kan rondkomen van het sociaal minimum. Het CDA wil verder de kinderbijslag en het kindgebonden budget verruimen. En voor alle kabinetsbesluiten moet worden bekeken wat de effecten zijn voor gezinnen, vindt de partij. Door een brand in een appartementencomplex in Eibergen... konden 20 bewoners vannacht niet thuis slapen. Ze zijn opgevangen bij familie of in een hotel. Het vuur ontstond afgelopen avond in een parkeergarage van het gebouw. Hoe dat kon gebeuren is nog niet duidelijk. Bewoners zeggen dat ze een explosie hebben gehoord. Meerdere auto's zijn uitgebrand of beschadigd... en er was ook veel rookschade. Het weer vanuit het westen zijn er perioden met regen bij 4 tot 7 graden. Ook overdag buien af en toe. Later in de middag wordt het langzaam droger met in het noordwesten wat zon. Het wordt ongeveer 12 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In de regio Noord-Holland staat een file op de A1, Amsterdam richting Amersfoort. Tussen Diemen en Naarden is de vertraging een half uur.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 bags full of letting go You are moving in, now you're moving on There's no getting used to you being gone just another lie Wish you'd call so I could say goodbye And let you know I'll wait for you every night If you ever wanna ZFM.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 She got a thing for that Gucci, that Fendi, that Prada, that BCBG, Burberry, Dolce and Cabana. She feed them fools fantasies, they pay her cause they want her. I spit a little G, man, and my gang got her. An hour later, had her ass up in the Ramada. Them trick niggas in the ear saying they think about her. I got the bitch by the bar trying to get a drink about her. She like my style, she like my smile, she like the way I talk. She from the country, then she like me cause I'm from New York. I ain't that nigga trying to holler cause I want some head. I'm that nigga trying to holler cause I want some bread. I could care less how she perform when she in the bed. Bitches that track, catch a date and come mom and pay the kid. Look, baby, this is simple, you can't see. You fucking with me, you fucking with a B P-I-M-P. I don't know what you heard about me. Woo! But a bitch can't get a dollar out of me. No Cadillac, no perms, you can't see. Then I'm a motherfucking B I I don't know what you heard about me. But a bitch can't get a dollar out of me. No Cadillac, no perms, you can't see. Then I'm a motherfucking B I I'm by my Girl, you gonna let me if you fucking with me. I'm a P.I.M.P. Now what you see on TV, no Cadillac, no greasy. Head full of hair, bitch.